Politici spreken met veel respect en waardering over D66-oprichter Hans van Mierlo, die gisteren is overleden. De huidige leider van de partij, Alexander Pechtold, noemt hem een inspirator en begenadigd spreker. Oud-premier Kok beschrijft hem als een warme man met wie je eindeloos kon debatteren. De grootste triomf voor Van Mierlo was het eerste Paarse kabinet in 1994 zonder het CDA. Vier jaar later trok Van Mierlo zich terug uit de politiek en werd hij benoemd tot minister van Staat. Hans van Mierlo was 78. In Rotterdam zijn alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Gisterochtend om half acht begon de hertelling en vannacht rond 1 uur waren de tellers klaar. Ruim 221.000 stembiljetten zijn gecontroleerd en geteld. Vanmiddag om 12 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. De PvdA in Den Haag legt volgende week in het openbaar uit waarom de partij niet wil onderhandelen met de PVV. Het openbare debat komt er na zware druk van bijna alle andere partijen. De PVV werd in Den Haag de tweede partij na de PvdA. Hulpverleners en schoonmakers die het puin opruimden van het World Trade Center na de aanslagen in 2001 kunnen een schadevergoeding krijgen. De totale vergoeding kan oplopen tot meer dan 650 miljoen dollar. Ruim 10.000 mensen hadden een claim ingediend tegen onder meer de stad New York wegens gezondheidsproblemen zoals astma. De Amerikaanse president Obama heeft het geld verdeeld dat aan zijn Nobelprijs voor de Vrede was verbonden. Vorig jaar al zei Obama dat hij de 1 miljoen euro zou weggeven aan goede doelen. Negen organisaties delen in het geld van, het, van de Nobelprijs. Een aantal van die instellingen zet zich in voor onderwijs aan minderheden. Ook het Fonds voor Haiti van Obama's voorgangers Clinton en Bush krijgt geld. In Mexico-stad zijn vijf homoparen getrouwd en daarmee is de Mexicaanse hoofdstad de eerste stad in Latijns-Amerika waar homo's en lesbiennes elkaar het ja kunnen geven.